Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was gisteravond weer onrustig op Urk. Groepen jongeren gooiden er met vuurwerk en bekogelden de ME met stenen en flessen. Ook vorige week ging het mis op Urk en daarom mag de politie nu iedereen fouilleren. Dat vinden deze mensen wel best, zeggen ze tegen de krant De Stentor. Nou ja, van mij mag gedaan worden. Wij hebben toch niks bij ons. Ik vind dat wel een goede zaak. Ik heb helemaal niks op vuurwerk tegen, maar geen bender van maken. Ik denk dat ze misschien wel een goede maatregel genomen hebben, ja. Ik denk dat het een relatief kleine groep is die eh, dat dit niet eh, verpesten voor De rest dat is gewoon jammer. Er werden gisteravond 10 mensen opgepakt. Zo'n 70 jongeren in Maasdijk in Zuid-Holland hebben allemaal een coronaboete gekregen. De politie was afgekomen op geluidsoverlast vanwege, vanuit een bedrijfspand, maar daar bleek een feest aan de gang. De jongeren hielden geen anderhalve meter afstand van elkaar en gingen dus allemaal naar huis met een boete. En David Prowse is overleden. Dat is de Britse acteur die Darth Vader speelde in de Star Wars film. En dat klonk natuurlijk zo. I am your father. Ja, dit geluid is trouwens niet David Prowse. Hij had een te zwaar accent en dus deed iemand anders de stem van Darth Vader. David Prowse is 85 jaar geworden. En na ruim een half jaar online tentamens zijn er op veel unies en hogescholen nog altijd veel problemen. Toetsen worden zomaar ongeldig verklaard of er is onduidelijkheid over de privacy van de surveillance software die gebruikt wordt. Max in Leeuwarden vindt het maar niks. Ze filmen je gedurende het hele examen, je geluid wordt opgenomen. Nou, dat lijken mij al best wel eh, heftige maatregelen. Alleen nu heeft de school dus aangekondigd dat ze nog een extra maatregel erbij willen nemen. Ja, studenten moeten zichzelf ook nog op hun rug filmen via een speciale app. Wij hebben heel erg het idee dat de school beslissingen neemt, maar niet communiceert met ons. Ze nemen een beslissing en wij moeten ja en amen zeggen. En anders lopen we onze studievertraging op. Max is een petitie gestart en die is al door bijna duizend medestudenten ondertekend. De hogeschool heeft nog niet gereageerd. En je krijgt het weer nog. Het is op veel plaatsen grijs en mistig.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 En met name in IJsselstein en Oudam vandaag een eh, nieuwe luisteraar. Dit is uh, eh, CFM Jazz, gepresenteerd en samengesteld door Jeroen van Sluisdam. En ik heb twee uur met heerlijke eh, muziek. Ik heb uh, veel gewerkt de laatste zes maanden. En daardoor ben ik weer eens in staat geweest om door mijn eh, collectie heen te gaan. En daar heb ik ja, weer mooie nummers uit geselecteerd. Ik ga beginnen met Ella Fitzgerald. Het komt van het album The Warriors. Een verzamelalbum uit de periode 1941-1947. En het nummer heet Mama Come Home. Oh, mama, please come home. Oh, mama, please come home. Home. Mama, oh, mama, come home with me now. Papa and me, we are hungry and how. You've been away since a quarter to two. Jumping around with that jitterbug crew. Papa's been mending the holes in his socks while you stick nickels in the jitterbug box. Mama, come home. Come home, come cook a chick. Mama, come home. Come on, you cook 'em slick. Mama, come home. Come on, but double quick. Mama, oh, mama, oh, mama, come home. Mama, come home. Come on, make with a steak. Mama, come home. Come cake with a cake. Mama, come home. Come on, give us a break. You've been away all day, and that is why you hear me saying, Mama, oh, Mama, come home with me, please. Gone are the crackers and gone are the cheese. Mama, oh mama, the best thing to do. Seeing that Pop is a jitterbug too. And he's so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the jitterbug box. Mama, oh mama, come home with me now. Papa and me are hungry and how. Do da do da do da da da da da da da da da come home. Do you do you do you do you? Mama, oh, mama, oh, mama, come home. Mama, come home. Bake with a steak. Mama, come home. Bake with a cake. Mama, come home. Please give us a break. You've been away all day, and that is why you hear me saying, Mama. Oh, mama, come home. so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the jitterbug box. Ella Fitzgerald met Mama Come Home. Ik ga vandaag een beetje door de tijd. En van Ella Fitzgerald ga ik naar Larry McKenna. Larry McKenna, een saxofonist die onder andere met Woody Herman en Buddy DeFranco heeft gespeeld. Ik heb een album uitgekozen van 2013. Eh, het heet Larry McKenna from All Sides. En daarvan gaat u luisteren naar het nummer I'll Never Be The Same. was Larry McKenna met I'll Never Be The Same. We gaan naar Gary Mulliken. Hij heeft in eh, vele samenstellingen eh, muziek gemaakt, opgetreden. En in 1956 gaf hij een concert in Amsterdam. In dat eh, concert speelde hij samen in een samenstelling... die niet zo heel veel bij elkaar kwam. Hij was daarin samen met Bob Brookmeyer op trombone... John Eartley op trompet, Zoet Sims op tenorsax... sax eh, Billy Crow on bas, Dave Bailey on drums... en natuurlijk Gary Mulliken op bariton sax en piano. Gaat u luisteren naar een eh, live nummer van dit concert. I may be wrong, but I think you're wonderful. Thank MUZIEK Gary Mulliken met zijn eh, groep. Live opgenomen in 1956 in het Concertgebouw in Amsterdam. Van um, ehm, Gary Mulliken gaan we verder met eh, Charlie Christian. Samen met Dizzy Gillespie en Thelonious Monk in het album ehm, After Hours. En het nummer heet Stomping at the Savoy. Charlie Christian, Dizzy Gillespie en Thelonious Monk. Opgenomen in 1941 in Harlem in een jazzclub die Mintens heette. Van eh, deze oude opname gaan we naar een eh, iets modernere opname. Ehm, ook een live concert opgenomen in Amsterdam in 1958. Lee Konitz en Soet Sims. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Loverman. Loverman is een nummer dat oorspronkelijk in 1941 eh, geschreven is speciaal voor Billie Holiday. En zij is er ook beroemd mee geworden. En naast de uitvoering van Lee Konitz en Zoet Sims... ga ik daarna een uitvoering draaien van Abby Lincoln met Loverman. Dus tweemaal Loverman. Loverman. Thank you. MUZIEK lover man. Lover Man. Het komt van het album Abby Sings Billy uit 1993. En natuurlijk is dat een ode aan Billy Holiday. Ik ga verder met Yusuf Latif. Yusuf Latif, een, ehm, ja, muzikant die vele instrumenten bespeelt. En ook op dit album. Hij speelt daar onder andere fluit, oboe, tenorsax en xun. En xun is een Chinese fluit. Hij speelt erop samen met Barry Harris op piano... Ernie Farrow op double bass en Lex Humphries op drums. Gaat u luisteren naar het nummer Don't Blame Me. Yusuf Latif. Yusuf Latif met Don't Blame Me. Het komt van zijn album Eastern Sounds uit 1961. Volgende die klaar ligt is Freddie Hubbard. Het komt van zijn album Rolling uit 1981. Het nummer heet Here's That Rainy Day. Het is live opgenomen in Duitsland. Freddie Hubbard, live opgenomen in Villingen in Duitsland. Heerst that Rainy Day van zijn album Rolling uit 1981. Ik ga verder met uh, Melody Cardo. Maar voordat ik dat ga doen, ehm, nog eventjes... Mocht u met mij in contact willen komen in de studio... een reactie over, het, eh, over de programma willen geven... of misschien vragen hebben... U kunt ons ook bereiken via WhatsApp. Dat kunt u doen door het nummer van de studio te gebruiken. En dat nummer is 023 57 30 393. 023 57 30 393. Ik herhaal het straks nog wel een keertje. Melody Cardo, ehm, een geweldige artiest die in het begin van haar carrière... heel veel nummers in de jazz gemaakt heeft. Later wat meer richting de volkachtige muziek is gegaan. Maar uit deze beginjaren van een album dat heet Live in Soho, Worrisome Hearts. So they said for us to mix up some old and some new, and so this is a song from the last record, Worrisome Heart. ZFM Jazz. Melody cardome van het album Live in Soho, Worrisome Heart. Dit was alweer het eerste uur van CFM Jazz. Ik eh, zei net al, u kunt uh, ons bereiken in de studio via WhatsApp op 023 57 30393. 023 57 30393. Het zou leuk zijn om van u te horen. Tweede uur nog veel meer lekkere muziek. Waaronder Michael Kiwanuka.